half uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een verkennend onderzoek... naar de fatale brand in Arnhem. In de nieuwjaarsnacht was er brand in de hal van de flat en viel de stroom uit. Een gezin van vier mensen kwam vast te zitten in de lift. En twee gezinsleden overleefden dat niet. Uit camerabeelden is gebleken dat de brand begon... door de combinatie van vuurwerk en een oud bankstel in de hal. Twee verdachten van 12 en 13 zijn opgepakt. Vandaag wordt bekend of ze langer vast moeten zitten. In de Roertunnel bij Roermond is een vrachtwagen vanmorgen... een flinke lading vloeibare stuk verloren. Het spul ligt verspreid over de weg. De tunnel is in de richting van Maasbracht sinds ongeveer 9 uur dicht... en weggebruikers worden omgeleid. Schoonmaken gaat waarschijnlijk lang duren. In Turkije zijn zeven mensen opgepakt die oud-Nissan-topman Carlos Ghosn zouden hebben geholpen om uit Japan te ontsnappen. Onder hen zijn volgens Turkse media vier piloten. Koon is via Turkije naar Libanon gevlucht. Hij zat maandenlang vast in Japan... op verdenking van miljoenenfraude en belastingontduiking. Koon was inmiddels vrijgelaten, maar mocht Japan niet uit. Volgens Japanse media heeft de oud-Nissan-topman kunnen ontsnappen... door zich te verstoppen in een instrumentenkoffer. Die werd meegesmokkeld in een privéjet. Nederland heeft er een nieuwe ouderenbond bij, de Koepel Gepensioneerden. Het is een fusie van 150 ouderenorganisaties... die nu samen naar eigen zeggen de grootste ouderenorganisatie van het land zijn. De bond vertegenwoordigt zo'n 300.000 gepensioneerden en senioren. De koepel gepensioneerden wil regelmatig in Politiek Den Haag meepraten... als er besluiten worden genomen over zaken als pensioenen en de zorg. De grote ouderenbonden AMBO en KBO-PCOB doen niet mee aan de fusie. Het weer nog, eerst nevel of mist. Verder wordt het een grijze dag met soms wat motregen en 3 tot 7 graden. Morgen bewolkt, van tijd tot tijd regen en erg zacht.